Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Rooms-Katholieke Kerk onderzoekt komt vanmorgen met haar eindrapport. De omvang van het misbruik en de manier waarop de kerk ermee omging komt aan de orde. NRC-journalist Dome, die als eerste over misbruik publiceerde, zegt al een deel te hebben ingezien. Volgens hem waren er 10.000 tot 20.000 gevallen van misbruik. In Parijs is de terrorist Carlos de Jakhals voor de tweede keer veroordeeld tot levenslang. De Venezolaan is schuldig bevonden aan het plegen van vier aanslagen in Frankrijk in de jaren 80. Daarbij kwamen elf mensen om. Hij zit al een levenslange straf uit voor een drievoudige moord in 1975. Deze straf komt daar nu bovenop. Oud-Kamerlid Lisbeth Spies wordt volgens ingewijden vandaag benoemd tot opvolger van Piet Hein Donner als minister van Binnenlandse Zaken. Na verluid wordt Donner vandaag voorgedragen als vicepresident van de Raad van State. Lisbeth Spies zat in, van 2002 tot 2010 in de Tweede Kamer. Nu is ze gedeputeerde in Zuid-Holland. In het Zuidpoolgebied is een Russisch visserschip in nood. Het schip Sparta zit vast tussen het ijs en maakt water. Een deel van de vracht is overboord gegooid en sommige bemanningsleden zijn uit voorzorg op het ijs gaan staan. Door de vele ijsschotsen kunnen andere schepen niet in de buurt komen. In Zuid-Afrika is een vroegere executieruimte geopend als monument voor de vroegere politieke gevangenen. President Zuma opende het monument in Pretoria door de trap op te lopen die leidt naar de ruimte waarin zeven stroppen hangen. Sommige veroordeelden zongen vroeger anti-apartheidsliederen terwijl ze daar hun dood tegemoet gingen. In executieruimte zijn 134 anti-apartheidsstrijders ter dood gebracht. Het weer in het midden en zuiden regen en mogelijk natte sneeuw. Het KNMI waarschuwt voor gladheid. In het noorden is er vanmiddag kans op een bui. Het wordt maximaal 6 graden.